Wouter met het NOS Journaal. Een Russisch passagiersvliegtuig met 172 inzittenden... is bijna geraakt door een raket van het Syrische leger. Volgens de Russische minister van Defensie... heeft de Airbus een noodlanding gemaakt op een luchtmachtbasis in Syrië. Hij geeft Israëlische F-16's de schuld. Die zouden raketten hebben afgevuurd in Damascus... en daarna de Airbus hebben gebruikt als schild... tegen het Syrische luchtafweergeschut. Volgens een Syrische informatiedienst in Londen... zijn er bij de Israëlische aanval 23 mensen omgekomen... onder wie door Iran gesteunde strijders. Premier Rutte en minister Schouten praten in Den Haag opnieuw met boerenorganisaties over stikstofmaatregelen. Het overleg werd woensdag afgebroken na een verklaring van Farmers Defence Force. Die schreef dat het kabinet achter de rug van de boeren met andere partijen onderhandelt. De boeren zouden als een Judas verraden worden. Een bestuurslid van Farmers Defence Force heeft al gezegd... dat deze verklaring niet handig was en dat hij excuses aanbiedt. De partijen praten onder meer over een uitkoopregeling... voor boeren die willen stoppen. Op het terrein van de Amerikaanse ambassade in New Delhi... is een meisje van vijf verkracht. Een man van 25 is opgepakt. Volgens de Indiaanse politie woonden dader en slachtoffer allebei op het terrein... en kenden ze elkaar waarschijnlijk goed. Verkrachting is in India een groot probleem. In 2018 waren er ruim 90 slachtoffers per dag. Bij een politieinval in het centrum van Velendaal zijn gisteren stapels en rekken vol namaakkleding gevonden. De waarde wordt geschat op meer dan 300.000 euro. In het pand lagen onder meer nep-shirts van het Franse merk Givenchy... waarvan de kleding normaal gesproken honderden euro's kost. De namaakartikelen zijn in beslag genomen. Het weer lokaal nog kans op wat mist. Vanuit het zuiden gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het wordt 7 tot 10 graden. Morgen meer bewolking en wat regen. Zondag wordt nat en onstuimig. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Na Amsterdam staat file op de A1 tussen Muiden en Watergaasmeer.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 Go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I feel your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours. Me and more. I. You don't when I think I but you think saying I did. No love until you take to me when you stay stuck at my Fuck loving when I put you in your place. I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist, I'm so in awe, girl. You never have to worry about nothing. You know it's yours, you know you're owning. Your peace is owning. Cause your body's on fire Show me how to control it And go I hate is the get higher Girl, I love how you roll it I put my hand there Hold it I'ma be right by her I'ma be I'ma be be Lights down for the one I love right now. She never look better. Forget our friends, girl. I love it when we chill together. Ain't nobody gonna feel what we feel together. She wanna kiss high, I want another one. You gotta stick five, I want it one on one. Up to now, nobody knew where I was coming from, but we got the same mind, so I don't wanna waste time. Bring it to me, my mind, that's what I need. That's right, kissing me cheek. I used to alone, but now I can't stand it. Reaching my for you to put your Girl, you are the one. I don't understand it. How you lighting up the room with your clothes? just just body's on fire. Show me how to control it. And get higher. Girl, I love how you roll it.